Levi van Eck met het NOS-journaal. Rond deze tijd komt de Nederlandse aardoliemaatschappij met een voorstel... om de gasproductie in Groningen af te bouwen. Ook zei NAM-directeur Schotman vanochtend op NPO Radio 1... dat de NAM zelf actie onderneemt als er niet binnen een maand een schadeprotocol ligt. Vanwege de aardbeving van maandag bezoekt minister Wiebes van Economische Zaken... vandaag Groningen en Zeerijp, waar het epicentrum was van de beving. Bij zijn aankomst bij het dorpshuis van Zeerijp werd Wiebes omringd door tientallen journalisten, waardoor de demonstranten nauwelijks de kans kregen hun boodschap te laten horen. Op de olietanker die in brand staat voor de kust van Shanghai is een explosie geweest. Door de explosie moesten schepen die in de buurt waren voor blus- en reddingswerk afstand nemen van de tanker. De olietanker boste zaterdag tegen een vrachtschip en staat sindsdien in brand. Op de tanker is zondag een lichaam gevonden. De overige 31 bemanningsleden worden nog vermist. Aan boord is een 163.000 ton olieconsaat. Het is nog onduidelijk hoeveel daarvan is weggelekt. Een deel zou ook kunnen verbranden of verdampen. Tegen oud-defensieambtenaar Jacques H. is wegens corruptie drie jaar cel geëist. H. was wagenparkbeheerder van het ministerie. Hij zou met tien andere cadeaus en reizen hebben aangenomen van autobedrijven... in ruil voor aanschaf van auto's voor het ministerie. Volgens de verdachte ging het om een normale vorm van relatiebeheer. De betrokken autobedrijven hebben strafvervolging afgekocht. De schade die het drijvende Bijbelmuseum, ook wel bekend als de Ark van Noach... in de haven van Urk heeft aangericht, wordt geschat op een half miljoen euro... Een week geleden raakte het 70 meter lange schip op drift door de westerstorm... en ramde toen de steiger en verschillende jachten. Wie aansprakelijk is voor de schade is niet bekend... omdat het onderzoek nog niet is afgerond. Het weer, het is bewolkt en hier en daar valt regen of motregen. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind.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 En dan zitten we hier. your tongue. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown engines on. Check ignition and may God's love be with you. the capsule.